omdat Rusland en China het voorstel blokkeren met een veto. Gisteren sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry in Duitsland met zijn Russische ambtgenoot Lavrov. Over de inhoud van het gesprek werd niets naar buiten gebracht. Het dodental van de aardbeving in de Indonesische provincie Aceh is opgelopen tot boven de 100. Reddingswerkers hebben de hele nacht gezocht naar overlevenden en lichamen van slachtoffers. Ze hebben nu 102 doden en 136 zwaar gewonden uit de puinhopen gehaald. Het gebied in het noorden van Sumatra werd gisternacht getroffen door een aardbeving met een kracht van 6,4 en een serie naschokken. De inflatie is vorige maand gestegen naar 0,6 procent. Dat is 0,2 procentpunt meer dan in oktober. Vooral vakantiereizen naar het buitenland, kleding, groenten en melk werden duurder. Doordat de inflatie nu voor het eerst in lange tijd uitkomt boven de gemiddelde rente... wordt het spaargeld minder waard. De term diervriendelijk vlees moet niet meer worden gebruikt. Dat vindt 32% van de stemmers in de verkiezing weg met dat woord. Op de tweede plaats eindigde met 30% van de stemmen het woord hun als onderwerp in een zin, zoals hun willen vandaag naar huis. Dat doet pijn aan de oren, zegt het organiserende instituut voor de Nederlandse taal. Andere genomineerde woorden of uitdrukkingen kregen allemaal minder dan 10% van de stemmen. Daaronder waren zeg maar, ik heb zoiets van en absoluut.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 you. fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. internet. www.zfmzandvoort.nl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 пока, венте пока, венте пока.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 天吧。 close together like two birds of a feather